Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De afgelopen drie jaar is het aantal alcoholcontroles gehalveerd... blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd bij de politie. Het is opvallend omdat de aanpak van drankrijders... een prioriteit is van het kabinet. Het totaal aantal alcoholcontroles was in 2013 nog ruim 6000, vorig jaar ruim 3000. Er zouden te weinig agenten zijn voor extra controles, onder meer doordat er te veel aandacht uitgaat naar de komst van migranten en naar terrorisme dreiging. Volgens de politie zijn er vooral minder fuikcontroles. Die zijn minder effectief omdat weggebruikers elkaar waarschuwen via sociale media. Partijen in de Tweede Kamer willen opheldering van minister Blok. Staatssecretaris Wiebes ligt in de Tweede Kamer nog steeds onder vuur tijdens het debat over de Belastingdienst. Hij heeft toegezegd dat hij laat uitzoeken hoe het zit met de beveiliging van gegevens van belastingbetalers, waarover Zembla gisteren berichtte. En hij benadrukte dat de continuïteit van de Belastingdienst niet in gevaar zal komen, ondanks het vertrek van veel medewerkers. Een man uit Nieuwegein moet vijf jaar de cel in vanwege een poging tot moord op zijn ex-partner. De man van 72 draaide door toen hij op Facebook een bericht zag waarin de vrouw hem een zielig figuur noemde. S'nachts reed hij naar haar huis om haar neer te steken. Dat mislukte. De vrouw raakte licht gewond. Omdat de man met voorbedachte raden handelde, legde de rechter vijf jaar cel op. Een vrouw uit Assen wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een baby. De vrouw van 29 werkte volgens RTV Drenthe als gastouder. In oktober vorig jaar zou ze een baby van 1 jaar oud hebben doodgeschud. De vrouw zit sindsdien vast op verdenking van doodslag. Het weer. Vanavond gaat het vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen regenen. Vannacht klaart het een beetje op. Morgen is het droog en schijnt soms de zon. En met maximaal 10 graden is het dan opnieuw zacht. Het weekend verloopt wisselvallig, met vooral in het zuiden vaak regen. Zondag kan in het noorden de zon af en toe doorbreken. En het wordt in het weekend 7 tot 9 graden. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staan 38 files, goed voor 160 kilometer. De files met de meeste vertraging staan op de A2 van Amsterdam in de richting Den Bosch. Tussen Breuken en Utrecht 5 kilometer. Verderop 6 kilometer voor knooppunt Deil. Op de A4 in de richting Den Haag tussen Hoofddorp en Roelevaansveen 4. En op de A5 richting Amsterdam voor de aansluiting A10 5 kilometer met bijna een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk op de ring Amsterdam bij de Koentunnel. Daar staat 3 kilometer file tussen Slotermeer en de Koentunnel. Er zijn drie rijstroken dicht. Op de A12 richting Den Haag 5 kilometer tussen Bunnik en Kanaleneiland. En op de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Alblasserdam en Papendrecht 6 kilometer.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 Maar natuurlijk lekkere muziek en veel nieuwtjes... het Zandvoort en de directe omgeving. start de tweede uur met Neil Diamond, Sweet Caroline. Where it began I can't begin to knowing but then I know it's growing strong. Wasn't the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? Hand, touching hand reaching out, touching me, touching you. the night and it don't seem so lonely we fill it up with only two and when i hurt hurting runs off my shoulders how can i hurt when holding you Warm. touching warm, reaching out, touching. Zanger Amand Hekkerts zal komende zaterdag een concert in Theater de Krog verzorgen. Voorafgaand zal hij een masterclass geven samen met sopraan Claudia Petacca... die ook optreedt tijdens het concert. Tenor Hekkers is geen onbekende in Zandvoort. Hij heeft in zijn jonge jaren bij diverse Zandvoortse koren en verenigingen gezongen... en kan inmiddels terugkijken op een mooie internationale carrière. Hekkers maakt na zijn zangstudie in Den Haag internationale carrière als tenor... Hij zong opera, oratorium en lied. Samen met sopraan Claudia Pataka is Hackers een paar jaar geleden operastudio Guillaume begonnen. Daarmee zijn jonge talenten de weg in hun vak willen wijzen. Hekkers spandeert veel van zijn tijd aan het lesgeven... want hij wil zijn studenten altijd veel aandacht geven... En zaterdag geven Pataka en Hackers tussen 10 en 5 een masterclass operette in, in Theater de Krocht. Ze sluiten de dag af met een concert dat om 8 uur begint. Wouter Munsterman zal achter de vleugel plaatsnemen... en het deelnemen aan de masterclass kost 181,50 euro.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 De rechter concludeerde dat de aanleg en het gebruik van het fietspad strijdig is met de flora- en de faunawet. De provincie Noord-Holland kon tot 16 januari in hoger beroep aantekenen tegen de uitspraak van de rechtbank. Maar daar hebben ze van afgezien.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 De steen is een opdracht van de Rijkscommissie voor Aankopen en Opdrachten van Kunstenaars, vervaardigd door beelhoudster Katinka Limpers van Rooij. Deze bijzondere gedenksteen is door de jaren heen en door de natuurelementen flink aangetast... en is eigenlijk ook aan restauratie toe. Een dankbare taak voor de kei om ook dit voorvarend, ook dit voortvarend aan te pakken. You're my world, you're every breath I take. You're my world, you're every move I may. Other eyes see the stars up in the skies, but for me they shine within your eyes as the trees reach for the sun above. So my arms reach out to you for love with your hand resting in mine. your hand resting in my. Jou Valentijn in de krant. Hoe romantisch ben jij? Verras je Valentijn met een gratis bericht in de Zandvoortse krant van 19 februari. En wie weet ben jij op 14 februari een date met je geliefde. Je kunt jouw Valentijnbericht tot uiterlijk maandag 6 februari insturen via e-mail info at of via WhatsApp 06 8389 0133. bleef vandaag droog en zo nu en dan scheen er ook de zon. De wind waaide matig en aan zee vrij krachtig uit het zuiden tot het zuidoosten... en de temperatuur steeg naar een graad of 11. Vanavond en de komende nacht is het overwegend bewolkt... met weer kans op wat lichte regen en regen. Het koelt af naar een graad of 7. Morgen is het weer droog tot vrij veel bewolking. Zo nu en dan schijnt ook de zon... en bij een matige zuidwestenwind stijgt de temperatuur naar ongeveer 9 graden. Na morgen is en blijft het wisselvallig met geleidelijk lagere temperaturen. Celine Dion, met Cherche Encore. En we gaan door met Joe Cocker, Unchain My Heart. Unchain my heart, baby, let me be. Cause you don't care, well please. set me free. Unchain my workshop met Scratch. Voor kinderen van 8 tot 13 jaar is op maandagmiddag van 20 februari... in de Bibliotheek Zandvoort een workshop met het computerprogramma Scratch. Spelenderwijs wijs leren de kinderen de beginselen van programmeren... problemen oplossen en een game of animatie maken. Met codes worden figuurtjes bewogen, geluid gemaakt... en kunnen ze reageren op situaties. Deze workshop is geschikt voor kinderen die nog maar net begonnen zijn met Scratch. In de loop van de jaar worden meer workshops aangeboden om de kennis van dit programma te vergroten. De workshop begint om 15.30 uur en is gratis. Maar reserveer wel tijdig een kaartje online via www.bibliotheekzuidkennemerland.nl. It's a working man I am, and I've been down underground. And I swear to God, if I ever see the sun, or for any length of time, I can hold it in my mind. I never again will go down underground. At the age of 16 years, oh, he quarrels with his peers, Oh, vowed they'd never see another one. In the dark recess of the mind where you age before your time, and the cold dust lies heavy on your lungs. It's a working man I am, and I've been down underground, and I swear to God if I ever see the sun. for any length of time. I can hold it in my mind. I never again will go down underground. At the age of 64, oh, he'll greet you at the door and he'll gently by the arm Through the dark recess of the mines Oh, he'll take you back in time And he'll tell you all the hardships that were had It's a working where to go if I ever see the sun. Or for any length of time, I can hold it in my mind. I never again will go down underground. It's a onze Thomas die kwam net ook weer binnenlopen. Dus blijf luisteren. En Thomas, ben je al zover of niet? Ja hoor. Ja, zei je zover. Oh, Thomas is altijd zover. Tuurlijk. Vertel eens, wat heb je het volgende uurtje voor ons in petto? Ehm, nou ja, de top 5 games. Ja. Uh, van de week, Vienna. Ja. Oh. Uh, ja, is een nieuwe. Een nieuwe? Ja, een nieuwe. Ehm, de evenement is dan voor de jeugd. De top 5 films en het weer. Nou, meer dan dus, genoeg om te eh, blijven luisteren. en natuurlijk lekkere muziek, hè? Ja, dat, ja, dat zeker. Heb, je, altijd bij je. Tuurlijk, dat is toch? de bedoeling. <laughs> Oké, <laughs> oké. Dus luisteraars, blijf luisteren voor het volgende uurtje. Jong Zandvoort. als je ontslagen wordt, dat is niet leuk. En weet je wat je dan moet doen? Dan moet je solliciteren. Al beste de onderwijzer, bankwerker of psycholoog. De komende jaren best wel waarschijnlijk werkeloos. Doe moet solliciteren. Ze zeggen alleen jong, solliciteren. Heb ze nou geschreven? Heb ze nou geschreven? Heb ze nou geschreven? Ja, schreef maar op nu. Vandaag dag begint met slopen, tot een uur of bien, Doe kiks in de gezet of er niet ergens baan is in. Dat vult ik vies tegen, du sterft de rest van de dag. Doe voelt zich flink beroerd, du krijgt we op de maag. Du moest solliciteren, alleen onschrijven, solliciteren. Heb ze nou geschreven? Heb ze nou geschreven? Hast ze nou geschreven? Dan schrijf maar op nu. 1 februari mochten de Zandvoortse strandpachters... hun seizoengebonden paviljoen weer op gaan bouwen. Velen starten dan ook meteen en het gons in de eerste week van februari... altijd weer van de bedrijvigheid op het Zandvoortse strand. Bulldozers van de gebroeders Paap rijden af en aan... om de teluts weer mooi egaal te maken... en het in de winter door storm en wind opgehoopte zand... weer richting de zee te schuiven. Door de verschillende systemen van de paviljoens... zijn de eerste vaak al binnen twee dagen wind- en waterdicht terwijl de anderen daar wat meer tijd voor nodig hebben. Zodra het paviljoen dicht is, komt de binnenboel aan de beurt... en wordt het gas, water en licht aangesloten.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 Ik hoop dat u genoten heeft. ZFM vervolgt de uitzending met Jong Zandvoort, gepresenteerd door Thomas de Jong. En tot 8 uur en dan gevolgd door Alternative FM. Een programma bestaand aandacht aan nieuwe en onbekende popmuziek van zowel in als buiten onze regio.